7 uur. Door met het NOS-journaal. De pensioenen van 8 miljoen mensen dreigen volgend jaar gekort te worden. De dekkingsgraad van ABP, Zorgfonds Zorg en Welzijn... en metaalfondsen PMT en PME is door de lage rente verder gedaald... en nadert de kritische grens waarop in de pensioenuitkeringen gesneden moet worden. De Nederlandse economie loopt geen schade op door matiging van de groei... of een beperkte krimp van de luchtvaart, terwijl dat goed is voor het milieu. Het concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van Natuur en Milieu. Volgens de Milieubeweging worden met dit rapport mythes doorgeprikt. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt niet langer vervolgd voor seksueel misbruik van een 18-jarige man in een bar in 2016. Amerikaanse aanklagers hebben de aanklachten ingetrokken omdat de man niet over alles wilde getuigen. Volgens de rechter is er zonder zijn verklaring geen zaak. Bij een grote brand in een Japanse tekenfilmstudio is zeker één dode gevallen. Zo'n 30 mensen raakten gewond. Deel van hen verkeert in kritieke toestand. Volgens de politie drong een man het gebouw binnen... en goot hij een brandbare vloeistof in het rond. Brandstichter zou ook gewond zijn geraakt. In de studio in Kyoto worden populaire Japanse animatieseries voor tv gemaakt. Nederland krijgt acht of negen nieuwe Joint Strike Fighters. Dat zegt minister van Defensie Bijleveld in Trouw. De extra toestellen komen bovenop de 37 straaljagers die al eerder zijn besteld. Met de aankoop is zo'n 600 tot 700 miljoen euro gemoeid. Verenigde Staten hebben Turkije uit het JSF-programma gezet. Turkije mag de JSF niet aanschaffen vanwege de aankoop van een Russisch raketafweersysteem. De VS vreest dat Rusland via het afweersysteem in Turkije geheime informatie kan krijgen over de techniek van de JSF.